uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. In een groot deel van Oekraïne zijn vandaag parlementsverkiezingen. Vanwege de gevechten tussen het leger en pro-Russische rebellen doen twee oostelijke regio's niet mee. Ook op de Krim, het schiereiland dat in maart door Rusland werd geannexeerd, wordt niet gestemd. President Poroshenko heeft de vervroegde verkiezingen uitgeschreven in de hoop een pro-Europese meerderheid in het parlement te krijgen. In de peilingen staat Poroshenko op 25 tot 30 procent van de stemmen. Vannacht is een eind gekomen aan de zomertijd. In Nederland is om drie uur de klok een uur teruggezet. Zo'n 70 andere landen deden of doen vandaag hetzelfde. Ook Rusland heeft de klok een uur teruggezet. De afgelopen drie jaar experimenteerde het land met een permanente zomertijd. Maar de afgelopen zomer besloot president Poetin dat terug te draaien. Veel Russen klaagden dat het winters veel te lang donker bleef. In deze langere nacht waren op tal van plaatsen in Nederland activiteiten om het donker te vieren. Het was de tiende editie van de Nacht van de Nacht, een initiatief van natuur- en milieuorganisaties. Volgens de organisaties wordt het bioritme van dieren en planten door de nachtelijke verlichting verstoord. Rond het middaguur maakt de Europese Centrale Bank de uitkomsten bekend van een onderzoek naar de financiële gezondheid van banken in Europa. Er zijn 128 banken onderzocht, waaronder zeven Nederlandse. Die zeven zijn waarschijnlijk wel geslaagd voor de stresstest. De ECB heeft onderzocht welke banken meer kapitaal nodig hebben om tegenvallers en economische tegenwind op te vangen. Na de aanslag van afgelopen week komt in de Canadese hoofdstad Ottawa het normale leven langzaam weer op gang. Zo is het terrein rond het parlementsgebouw weer open voor bezoekers. Vanaf maandag worden er ook weer rondleidingen in het gebouw gegeven. Wel moeten bezoekers rekening houden met strengere veiligheidsmaatregelen. Het parlementsgebouw en de omgeving waren gesloten nadat een man daar woensdag een militair had doodgeschoten. Een paar dagen daarvoor was een militair doodgereden. Het weer nog, na hier en daar een wat mistige en grijze start...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 you got deze nieuwe aflevering van Crossroads. Het samenstellen en de teksten maken kost meer tijd dan het programma opnemen. Ik heb het er graag voor over en reken erop dat me dit ook in dank afgenomen wordt. Qua muziek blijft het een zoektocht naar de juiste songs. Zo las ik recent dat Anything Goes van Florida Georgia Line zo ongeveer het slechtste album is dat ooit is uitgebracht. Ze staan er wel hoog mee in de charts en zo verschijnt er nog veel meer van deze ongein. Toch heb ik weer een drietal songs geselecteerd uit de charts... omdat ook de country van nu een plaats dient te krijgen. Lee Bryce opende deze aflevering met I Don't Dance. Vervolgens gaan we luisteren naar Maddie and Tay met Girl in a Country Song... en Tim McGraw met Shotgun Rider. No country music was in the making of this song. This is only a Well, I wish I had some shoes on my two bare feet. And it's getting kinda cold. shaking my boordevol countrymuziek.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 Samen hebben ze er een geweldig album van gemaakt... met als mijn favoriet Sleeping with the Devil. Ray Benson's eerste soloalbum in meer dan een decennium. Uiteraard kennen we Ray als de voorman van Sleep at the Wheel. Maar zo af en toe maakte hij een solo-uitstapje.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 Roseanne Cash stapt met haar dertiende album uit de schaduw van haar pa. Wel beschouwd is The River and the Thread met daarop The Sunken Lands, een fris klinkend countryalbum met vakkundig vervaardigde songs. de Haan. Crossroads. John Hyatt is een Amerikaanse singer-songwriter die met Have a Little Faith in Me zijn grootste hit scoorde.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 Het blokje songs uit eigen land is een vast item geworden. Soms maak ik even een uitstapje naar België. Vandaag echter concentreer ik me op eigen land en wel op het nieuwe album Nashville van Lana Wolf. Zij toog ervoor naar Nashville en het resultaat mag er zijn. Willin is inmiddels op single uitgebracht. Good Hearted Woman is er in vele versies en nu ook van Lana. En datzelfde kan gezegd worden van de James Taylor song Sweet Baby James. Crossroads. just talked about the good times they had and all the good times to come. visste han House Boogie Woogie is afkomstig van Duffy Kane's album Dead Man Walking, waarop in totaal 11 songs staan die variëren van blues, rock tot country. that young girl to the roadhouse boogie woogie. Yeah, yeah, you should have seen text. Watch that young girl do the roadhouse boogie woogie. Yeah. No doubt about it, and all is well. De nadruk ligt op ballads en midtempo nummers met als hoogtepunten Chances Are, het titelnummer en Same Kind of Different. The Way I'm Living is een album dat steeds mooier wordt naarmate je het vaker draait. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. I am a far cry, you are a whisper. I am sinking sand, you are a pillar. We're nothing alike, but I can clearly see... You are the same kind of different as me. A distant relative, a lion and a lamb. You got me by the right, holding to my left. You lost your. ervaren bassist, zanger, songwriter, frontman en ritmegitarist. Door de jaren heen heeft Randy als openingsact het podium gedeeld met grootheden als Sleep at the Wheel, Jim Ed Brown, John Anderson, Daryl Singletary, Red Aiken, Grammy Award winnaar Freddie Fender en nog vele anderen. Zijn album He's Still a Cowboy Heart is geproduceerd door niemand minder dan Bobby Flores. Muziek uit Texas en dan is het bijna altijd dansbare MUZIEK just this morning after staying up all night and getting stoned. With sunlight crashing through the blind, realized I spent the night alone. I looked into the mirror at the man who let the boys slip away. And let my mind start wandering down the highways and the big mistakes I've made. Smoky mountains calling me. Lord, I miss those old pine tree biscuits that my mama used to make. Spend the night neath the silver moon while my old hound chased the coon. Going back no matter what it takes. Though I've been away so long, my heart still paints a picture in my mind of a mountain laurel tree Smoky Mountains call. beneath the silver moon while my old hound chased a coon. Going back no matter what it takes. Though I've been away so long, my heart still paints a picture in my mind of a mountain laurel tree, smoky mountains call.